Jeroen van Kamp met het NOS President Poetin heeft aan de telefoon tegen president Biden gezegd... dat de VS de belangrijkste Russische zorgen niet serieus neemt. Hij dreigde dat Moskou snel zal reageren zonder verdere uitleg. Het Witte Huis zegt gewaarschuwd te hebben dat een invasie van Oekraïne... zal worden beantwoord met snelle en zware maatregelen. Volgens een bron bij het Witte Huis heeft het gesprek de verhoudingen niet fundamenteel veranderd. KLM stopt per direct met alle vluchten op Oekraïne en door het Oekraïense luchtruim. Vandaag scherpte het kabinet het reisadvies aan... in verband met de Russische militaire dreiging tegen Oekraïne, mogelijk een invasie. Nederlanders wordt aangeraden het land zo snel mogelijk te verlaten. Dat moeten ze zelf regelen. ook andere landen roepen burgers op om zo snel mogelijk te vertrekken. Tata Steel heeft een onafhankelijk expert gevraagd om onderzoek te doen... naar de mogelijke dumping van steenkool en ijzererts. Gisteren meldde de IJmuur de Courant op basis van eigen onderzoek... dat het bedrijf Schippers contant betaalt... om die restanten van de grondstoffen voor de fabriek in zee te lozen. Tata Steel zegt zich niet te herkennen in het geschetste beeld. Een aantal nachtclubs is om 10 uur vanavond opengegaan... ondanks de nu geldende regels en de dreiging van boetes. Onder de leus De Nacht staat op... protesteren ze tegen de sluitingen... die nu al bijna de hele coronaperiode duren. Vanwege dreigende dwangsommen doen niet alle nachtclubs... die dat van plan waren mee. Zangeres Do zegt dat John de Mol het seksueel grensoverschrijdend gedrag bij de Voice of Holland zelf heeft gezien... maar het niet zag als een probleem. Verder vertelt ze in een interview in NRC dat ze zelf ook slachtoffer was van grensoverschrijdend gedrag... van bandleider Jeroen Rietbergen. Dat stopte toen ze hem erop aansprak, zegt ze. Het weer. Vannacht in het binnenland mogelijk nog een gaatje vorst. Op de Wadden kan wat regen vallen. Morgen vooral in het zuiden en oosten opnieuw vrij zonnig en 10 graden.